uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Het Westen heeft voor het eerst details gegeven over eventuele sancties tegen Rusland... als het besluit tot een inval in Oekraïne. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie... zal Rusland dan worden afgesneden van internationale financiële markten. Ook zal het land dan de toegang tot essentiële goederen uit Europa worden ontzegd. De brandweer is sinds gisteravond druk met een brand in een appartementencomplex in Kaag. Het vuur is sinds afgelopen nacht onder controle, maar brandt nog wel. 30 bewoners hebben de nacht moeten doorbrengen in een hotel. Een man op leeftijd wordt nog vermist. De brandweer houdt er sterk rekening mee dat hij nog in het brandende pand zit en niet meer in leven is. Storm Franklin heeft op verschillende plekken in het land tot problemen geleid. Schiphol had vanwege het stormachtige weer gisteren zeker 174 vluchten geschrapt. Op de A28 tussen Dwingelo en Bijlen viel een boom op de weg. Er raakten daar geen mensen gewond, maar een deel van de snelweg moest in Drenthe worden afgesloten. De horecasector heeft sinds het begin van de pandemie de meeste coronasteun ontvangen. Volgens het CBS ontving de horeca bijna 6 van de 31 miljard die alle ondernemers gezamenlijk ontvingen. Veruit het meeste geld binnen de horeca ging naar restaurants, gevolgd door hotelrestaurants en cafés. De miljarden waren bedoeld als compensatie voor loonkosten en vaste lasten... toen de bedrijven door de coronamaatregelen moesten sluiten. Platenmaatschappij Sony Music verbreekt de samenwerking met rapper Leeuw Kleine. In een verklaring die in handen is van verschillende media... verwijst Sony naar de verdenking van mishandeling van zijn vriendin... Op beelden die eerder op social media verschenen zou te zien zijn hoe Leeuw Kleine zijn vriendin uit een auto trekt en vervolgens mishandelt. Het platenlabel zegt dat gedrag op geen enkele manier te tolereren. Het weer, opnieuw veel wind. De dag start eerst met zon, maar vanaf het eind van de ochtend opnieuw regen met flinke windstoten. En wordt het maximaal 8 graden. Dit stuk rustiger met minder wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got a feel for you.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 Een man op leeftijd wordt nog vermist en heeft de brand waarschijnlijk niet overleefd. Een groep van elf Irakezen klaagt de Nederlandse staat aan... voor het bombarderen van een IS-fabriek in Hawija in 2015. Daarbij kwamen elf van hun familieleden om het leven, onder wie negen kinderen... Vorig jaar hebben minder buitenlandse toeristen Nederland bezocht dan in het eerste coronajaar. Volgens het CBS bleven vooral Britten en Duitsers nog weg. Het weer, de dag start met zon, maar vanaf het eind van de ochtend opnieuw regen met flinke windstoten. Het wordt dan maximaal 8 graden. had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we in combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. as we wait for the right of way. We text as we talk, we're running as we walk, cause we suffer little souls away.